Femke Wothuis met het NOS Journaal. Jemenitische hoofdstad Sanaa wordt zwaar gevochten tussen het regeringsleger en Sjiïtische strijders. Die zouden een coup willen plegen. Ze zouden het staatstelevisiestation en het staatspersbureau al in handen hebben. In grote delen van Jemen wordt al maanden gevochten. Sjiïtische strijders eisen meer rechten in het grotendeel Soenitische Jemen. In Turkije zijn vorige week vier geradicaliseerde moslims uit Den Haag tegengehouden. De mannen waren vermoedelijk op weg naar Syrië om daar mee te doen aan de jihad. Wat er met de mannen is gebeurd en waar ze nu zijn is niet duidelijk. Hun namen stonden kennelijk op een lijst van radicale moslims die van plan zouden zijn geweest om naar Syrië te gaan. De korpsleiding van de Nationale Politie neemt extra veiligheidsmaatregelen voor de ruim 3000 politievrijwilligers. Die mogen vanaf nu niet meer in hun politieuniform naar huis reizen. Aanleiding van de maatregelen zijn de aanslagen in Parijs en de antiterreuracties in België. Een aantal vrijwilligers heeft dezelfde bevoegdheden als de 50.000 beroeps. En zij begrijpen niet waarom de maatregelen alleen voor hen gelden en willen dat ze worden ingetrokken. 250 huishoudens in Velzen-Noord hebben weer gas. Donderdag moesten huizen eh, van het gas worden afgesloten... omdat bij werkzaamheden water in de gasleidingen was gestroomd. Daarvan is nu 2,5 kilometer schoongemaakt... maar er kwam in totaal in 6 kilometer gasleiding, water en vuil terecht. Hoe lang het nog duurt voordat alle getroffen huishoudens weer gas hebben... dat is niet duidelijk. Langs de oostgrens valt soms nog wat lichte sneeuw. In het westen en het noordoosten kan het soms mistig en glad zijn. Vanuit het noordwesten volgt dan zon met in het noordwesten kans op een winterse bui.